Nu allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees nou. Treinreizigers hebben volgend jaar fors meer last van werkzaamheden aan het spoor. Door nieuwbouw en onderhoud vallen er zoveel treinen uit... dat reizigers 40% meer hinder zullen hebben dan dit jaar, zegt staatssecretaris Dijksma. In sommige gevallen kan NS zelfs een negatief reisadvies geven. treinreizigers krijgen dan het advies een ander vervoermiddel te kiezen. De Duitse politie weet wie de man is die in oktober in de Berlijnse metro een vrouw van een trap schopte. Volgens Duitse media is het een Bulgaar. Hij is het land inmiddels ontvlucht. De man gaf de vrouw een harde trap in haar rug, waardoor ze voorover viel. Ze moest in het ziekenhuis worden behandeld. De Duitse autoriteiten willen volgens diverse media om uitlevering van de man vragen. Steeds meer supermarktketens stoppen met de verkoop van konijn. Dit jaar hebben zes supermarkten besloten konijnenvlees uit de schappen te halen. Volgend jaar volgen er nog twee ketens. Actiegroep Wakker Dier is blij met de ontwikkeling. Volgens die groep hebben de konijnen een afschuwelijk leven in een kleine kooi gehad. Nederland kampt met een griepepidemie. Afgelopen week gingen 61 op de 100.000 mensen naar de huisarts vanwege griepachtige klachten. Er is sprake van een epidemie als 51 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan en bij een deel van hen ook het influenzavirus wordt aangetoond. Gemiddeld duurt een griepepidemie 9 weken. De Nederlandse handbalvrouwen hebben zich op het EK in Zweden als groepswinnaar geplaatst voor de halve finales. Oranje won de laatste poolwedstrijd tegen het al uitgeschakelde Spanje. Vrijdagavond spelen de handbalsters tegen de winnaar van het duel tussen Roemenië en Denemarken. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op, maar er kan wel mist ontstaan, minima rond 3 graden. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Vrijdag en zaterdag verandert er weinig.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 maar er staan nog wel lange files. Van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft... nog 10 kilometer bij de Keteltunnel... want daar moest het verkeer gedoseerd doorheen. Op de A13 het alternatief eigenlijk van Den Haag naar Rotterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Airport... 8 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A20 is het daardoor ook extra druk van Hoek van Holland naar Gouda. Ruim een uur vertraging heb je tussen Maasdijk en Knopend Ketelplein. Vanaf de andere kant op de A20 dus vanuit Gouda naar Rotterdam. Tussen Knopend Kleinpolderplein en Schiedam ook 16 kilometer en drie kwartier oponthoud. Verder is het erg druk op de A27 van Gorkum naar Almere door een ongeluk bij Hilversum.